Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het schietincident in een winkelcentrum in Kopenhagen... zijn zeker drie mensen om het leven gekomen. Meerdere mensen raakten gewond, van wie er drie slecht aan toe zijn. Dat heeft de Deense politie bekendgemaakt op een persconferentie. Een Deense man van 22 is opgepakt als verdachte. Het gaat om een bekende van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat er meer mensen betrokken waren bij het incident. Het motief is nog onduidelijk. Een terroristisch motief wordt niet uitgesloten. 11% van de Nederlanders voelde zich vorig jaar gediscrimineerd. Dat komt neer op 1,6 miljoen mensen. Dat staat in de Veiligheidsmonitor, een enquête van het CBS... en het ministerie van Justitie en Veiligheid. De meeste vormen van discriminatie gingen over huidskleur of nationaliteit... maar er wordt ook gediscrimineerd op basis van geslacht, leeftijd, godsdienst en seksuele voorkeur. Mensen met een Marokkaanse, Surinaamse of Nederlands-Caribische achtergrond... hadden het meest met discriminatie te maken. In Huizen in Noord-Holland zijn op last van de burgemeester twee woningen voor tien dagen gesloten... omdat gevreesd wordt voor de veiligheid van de bewoners en buurtbewoners. Zwaar bewapende agenten bewaken de buurt. Waarom de woningen zijn ontruimd is niet duidelijk. Burgemeester Meijer van Huizen zegt dat justitie en politie spreken van een onmiddellijk gevaar voor verstoring van de openbare orde en veiligheid. Het is Tim van Rijthoven niet gelukt om voor een stunt te zorgen in de vierde ronde van Wimbledon. De Nederlandse debutant, toegelaten met een wildcard... verloor in vier sets van titelhouder Novak Djokovic. De komende dag komt Botik van de Zandschulp ook nog in actie in de vierde ronde. Hij treft Rafael Nadal. Het weer nog, het is helder en lokaal kan er wat mist ontstaan. De temperatuur ligt tussen de 8 en 12 graden. De komende dag begint vrij zonnig, later meer stapelwolken en kans op een bui.